Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Zweedse kust... De kustwacht is bang dat de olie ook in beschermde natuurgebieden terechtkomt. Met een helikopter wordt gekeken hoe groot de olievlek is. Een vogelopvangcentrum vreest dat er honderden vogels zijn besmeurd. Voor Zweden is dit de grootste olieramp in tientallen jaren. De dropping van parachutisten boven Groesbeek is afgelast omdat het te bewolkt is en te hard waait. Het vliegtuig mocht niet opstijgen vanaf Eindhoven Airport. Gisteren raakten bij Ede tien parachutisten gewond bij een dropping, ook omdat het hard waaide en het bewolkt was. Op veel plaatsen rond Nijmegen worden dit weekend de luchtlandingen aan het begin van de operatie Market Garden herdacht. De geallieerden deden in september 1944 een poging om Nederland te bevrijden. Daarbij sneuvelden zo'n 100 parachutisten. Het aantal eerstejaarsstudenten dat zich heeft aangemeld bij een vereniging is licht gestegen. Dit jaar zijn het er 7500, zo'n 2% meer dan vorig jaar. Vooral Nijmegen en Enschede kregen flink meer inschrijvingen. Volgens de koppen van studentenverenigingen heeft de stijging te maken met de hogere studiedruk. Nieuwe studenten zouden daardoor op zoek zijn naar structuur. De Feyenoord supportersvereniging heeft de rellen bij de Kuip gisteravond scherp veroordeeld. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap moest de politie met getrokken wapens voorkomen dat Feyenoord supporters het gebouw van het bestuur binnendrongen. De aanhangers zijn kwaad over het beleid. De supportersvereniging zegt dat de leden het ook oneens zijn met het Feyenoord bestuur, maar dat de onvrede geen reden is voor geweld. Het weer. Kans op buien met hagel en onweer. Tussendoor bij 17 graden ook periode met zon. De komende dagen blijft het wisselvallig, wel wordt het iets warmer. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooimeer en Laren 3 kilometer.